Gert Kluk met het NOS Journaal. Minister Spies noemt het een tegenvaller dat de rechter het niet goed vindt dat de Belastingdienst inkomensgegevens over huurders aan verhuurders verstrekt. Met de wet kunnen huurders die meer dan 43.000 euro per jaar verdienen en in een goedkoop huurhuis wonen een extra huurverhoging van 5% krijgen. De minister zegt dat ze de uitspraak nog moet bestuderen en dat het nu onduidelijk is of de huurverhoging op 1 juli ingaat. De zaak was aangespannen door vier huurders die vinden dat de Belastingdienst hun privacy schendt door hun inkomensgegevens aan de verhuurder te geven. De rechter heeft dat verboden omdat de wet nog niet definitief is aangenomen. De Verenigde Naties kunnen in Nederland niet worden vervolgd voor het bloedbad in Srebrenica. Dat heeft de Hoge Raad bepaald. De stichting Moeders van Srebrenica wilde voor een Nederlandse rechtbank een zaak beginnen tegen de VN omdat Nederlandse VN-troepen in 1995 onvoldoende bescherming boden, zodat Bosnisch-Servische troepen zo'n 8000 moslims konden ombrengen. Maar de VN beroept zich volgens de Hoge Raad terecht op immuniteit. Premier Rutte houdt er rekening mee dat het katshuisoverleg over de miljardenbezuinigingen nog altijd kan mislukken. Volgens Haagse bronnen naderen de onderhandelingen tussen VVD, CDA en gedoogpartner PVV een ontknoping. Rutte wil over de voortgang van de gesprekken alleen kwijt dat hij vandaag of maandag geen spannend nieuws verwacht. De SP-raadslid uit Amsterdam dat doodsverwensingen op zijn Facebookpagina heeft gezet aan het adres van premier Rutte en presentator Jort Kelder is geschorst. SP-leider Roemer vindt dat terecht. Hij noemt de tekst van het deelraadslid schandalig en volstrekt onaanvaardbaar. SP'er Pascal Smit schrijft dat hij een enorme hekel heeft aan neoliberalen en Jort Kelder wenst hij allerlei ziektes toe. Het SP-raadslid uit Amsterdam ziet voordelen in een gewelddadige actie. Ik word beroemd, krijg gratis eten en langer dan 15 jaar krijg ik toch niet. Het weer af en toe zon, in het binnenland enkele buien. Het is een graad of 11, vanavond opklaringen, morgenochtend wat bewolking. De rest van de dag wordt vrij zonnig en zo'n 12 graden. Zondag meer bewolking en een frisse noordoostenwind. Dit was het NOS. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er staan files op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort tussen Bussum en Afrit Bunschoten 10 kilometer. De A12 Utrecht richting Arnhem voor Driebergen 8. A13 daarna richting Rotterdam voor knooppunt Kleinpolderplein 3. De A15 Gorkum richting Nijmegen tussen Tiel en Echtelt 2 kilometer. Daar staat een auto in brand. A20 Hoek van Holland richting Gouda voor knooppunt Bresseplein 2. De A20 richting Hoek van Holland voor Rotterdam Centrum 4.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 Deze week niet met Shores. Shores is een weekendje weg, dus u moet het doen met DJ Zorro. Maar we gaan, eh, als er iets eh, aan uw radio mankeert, dan ligt het niet aan uw radio, maar ligt het aan mij. Deze week hebben we 19 stijgers, 2 zittenblijvers, 15 dalers en 4 nieuwe binnenkomers. Eh, verdwenen zijn Adele met Turning Tables. Eind na 40, eh, vanaf plaats 40. Aantal weken dat ze erin zat was 18. Ook eruit Aura Dion met Geronimo. De laatste plaats was 39 en ze heeft 17 weken in de Euro Breakdown gedaan. Verder eruit Sean Paul en eh, Lady Gaga met Mary the Night. Dus we hebben de snelste stijger Jason Derulo. We hebben dus ook weer vier nieuwe erin. Snelste stijger Jason Derulo met Breathing. Eh, zeven plaatsen. De snelste daler Wiz Khalifa featuring Snoopy Dogg en Bruno Mars. 10 eh, tien, plaatsen naar beneden. En de langsgenoteerde Studio Killers Ode to the Bouncer. We beginnen gelijk met niet nummer 40 eh, Studio Killers. Nee, we gaan gelijk naar nieuw 39. Kenan featuring Nelly Furtado is anybody out there? De Euro Breakdown op vrijdag. Bye. legend Never felt pretty, never looked like Cameron Diaz was her last name, always been abandoned Keep your head up, baby girl, this your anthem There goes Hannah, showing up for Banner Rocking that crown, make the boys go bananas When you're insecure about yourself, it's a fact You can point a finger, but there's three pointing back I can see her crying out, yeah Is there anybody out there? She's really counting on your love, still struggling uphill But you act like you don't care Right now, she can really the show took a look at him Grew up mad and antisocial Hated outdoors, always in playing Madden Adam was lonely, drugs were the only way out of his own life Now he's slowly losing his fire Close to retire, with one last hope he puts his arms up higher I can see him crying Dit was een geweldige nieuwe binnenkomen van Knaan, featuring Nelly Fortado op 39 vers binnen. Op 40 zoals gezegd, Studio Killers, die hebben we lekker overgeslagen. We gaan door naar 38, Joan Franca met You and Me. En op 37 hebben we alweer een nieuwe van Carmine Broken Hearted. De kans is groot dat het Amerikaanse duo Amy en Nick, beter bekend als Carmin, geen vreemde meer voor je zullen zijn. Mocht dit echter wel het geval zijn, dan kan dit nooit lang meer duren. Alle voortekens wijzen namelijk op dat Carmin het groot gaat maken. Alsof hun stormachtige opkomst via YouTube en hun platencontract bij Epic Records nog niet voldoende waren. Gooide hun debuutsingle Crash Your Party hoge ogen. Het chartsucces was echter nog niet zo echt om over naar huis te schrijven. Het nummer werd alleen in Amerika een bescheiden hitje. Wellicht dat broken hearted meer betekent. Luister naar niemand minder dan Carmine. Oh, uh, This is more than a typical kind of thing. Felt the Jones in my crime, such a crime, not a single word. Sipping on thing doesn't happen usually. I'm on the opposite side of it, truthfully. I know you want it, so come and get it. Cheerio. See, I've been waiting all day for you to call me baby. So let's get up, let's get on it. Don't you leave me broken hearted tonight. Oh, Nieuw op 37, Carmine met Broken Hearted. Een absolute goede opvolger van het toch wat mislukte eerste nummer van hun. Op 36 van 32 vinden we terug Michel Telo, Telo Jupego. Nou, het wordt tijd dat hij een eh, opvolger gaat eh, maken. Want eh, deze hebben we nog lang genoeg gehoord. Nieuw op 35, een nieuwe plaat van Rihanna. Rihanna, Where Have You Been, wordt de vierde single van Rihanna-album Talk That Talk. Net als eerste single We Found Love is deze single geproduceerd door Kelvin Harris. De Schotse producer heeft hierbij hulp gekregen van bekende popproducer Dr. Luke. Samen zorgden ze voor een clubplaat à la Don't Stop the Music. Luister naar Rihanna op 35, tweede nieuwe binnenkomer deze week. Where have you been? I've been everywhere, man, looking for someone. you you Ja, nieuw op 35 was dit Rihanna, Where Have You Been? En niet alleen de video van dit nummer lijkt spannend te worden, ook bereikte ons het spannende nieuws dat Hardwell een officiële remix heeft gemaakt van dit prachtige nummer Where Have You Been? 35 Rihanna. 34 van 30 Gavin McGraw, Soldier. En op 33 Lana Del Rey komt van 31 met Born to Die. Op 32 eh, komt van 38 een stijger Nicky Minja met Starship. Red wine. Uh, let's go to the beach, each, let's go get a wave. They say what they gonna say. Have a drink, clink, found a Bud Light. Bad bitches like me, it's hard to come by. The Patron, on, um, oh, let's go get it down. The sound, on, um, oh, yes, I'm in the zone. Is it two, three? Leave a good tip. I'ma blow all my money and don't give a shit. I'm on the floor. Op 32, eh, die kwam van 38, was dit Nicky Minaj met Starships. En we gaan eh, met rassenschreden richting de top 30. Allereerst nog even een overzichtje van eh, de platen tot de 30. Allereerst op 40 de Studio Killers met Ode to the Bouncer. Nieuw op 39 Knee Knaan featuring Nelly Furtado Is Anybody Out There? Op 38 komt van 33 Joan Franca, You and Me. Op 37 wederom een nieuwe Carmine met Broken Hearted. 36 komt van 32 Michel Telo, I Say Jupego. Ik zei al, het wordt tijd voor een opvolger. Op 35 nieuw binnen Rihanna met Where Have You Been. En dan op 34 Kevin McGraw met Soldier. 33 Lana Del Rey met Born to Die. Op 32 Nicki Minaj met Starships. En op 31 komt van 27 Rizzle Kicks Mama Do The Hump. En nieuw op 30, de hoogste binnenkomen deze week, Major Hawthorne featuring Rizzle Kicks met The Walk. In 2009 kwam het debuutalbum uit van de Amerikaanse R&B en soulzanger Major Hawthorne. Inmiddels zijn we een aantal jaren verder in een studioalbum verder. Het nummer The Walk was al te vinden op zijn tweede album How Do You Do, welke in oktober verscheen en kreeg vervolgens ook nog eens een videoclip. Voor de remix vloog Major recentelijk over naar Londen om een nieuwe clip op te nemen met het energieke tweetal dat bekend staat onder de naam Rizzle Kicks. Rizzle Kicks en Major Hawthorne blijkt een gouden combinatie op The Walk geven ze een lekkere twist aan het geheel. Dat nu misschien net iets, even iets meer opvalt. Heerlijke soul, inclusief trompetten en saxofoon. Hoge achtergrondkoortjes gemixt met een beetje Britse hop. Wie houdt daar nou nu, nu niet van? Nieuw op 30, Major Hawthorne featuring Whistle Kicks met The Walk. ZFM, Westkust, weerbericht. Ja, het is, het is even voor de klok van half drie tijd voor het weer van eh, dit weekend. En van vandaag uiteraard, vrijdag de 13e. Ja, je hoort het goed. De verwachtingen voor vandaag waren, net als de laatste dagen, is het ook vandaag vrij zonnig met vooral landinwaarts de ontwikkelingen van een stapelwolken. Deze stapelwolken kunnen in het oosten van de regio uitgroeien tot een bui. Maar de meeste plaatsen in de regio houden het droog. Aanvankelijk waait het niet of nauwelijks, maar vanmiddag waait er een zwakke noordelijke wind. De temperatuur stijgt naar maximaal 12 graden. Verwachting voor morgen 14 april vanavond en de komende nacht is het helder. En bij niet meer dan een zwakke noord- tot noordoostelijke wind daalt de temperatuur naar een graad of 2. Met overal in de regio kans op vorst aan de grond. Ja ja, je hoort het goed, er komt weer vorst aan de grond. Morgen is het prachtig eh, lenteweer met flink wat zonneschijn. Het blijft droog en er waait een matige noordelijke wind. De temperatuur stijgt naar maximaal 12 graden. Zaterdagavond en in de nacht naar zondag hebben we een afwisseling van wolkenvelden en flinke opklaringen. Het blijft droog en er waait een matige tot krachtige noordoostelijke wind. Eh, verder blijft, blijft droog en de zon die, eh, even kijken, en de zon, daar staan we, ja, eh, het blijft droog en het waait matig tot vrij krachtige aan de zee en krachtige noordelijke wind. Windkracht 4 tot en met 6, en de temperatuur stijgt op zondag naar hooguit 10 graden. Dus morgen kunnen we een mooie strandweer verwachten. Goed, terug naar de Euro Breakdown. Iedere 22e jaargang, aflevering 15 van 13 april 2012. We gaan door met nummer 29 en die komt van 34. Staat nu twee weken in de Euro Breakdown. Hot Shell Ray met Honestly. Honestly, why are my clothes out on the street? Honestly, I think you've lost your mind. cause I got no problem with finished out, I'm finally free Honestly, my phone's blowing up tonight I'll go out, get drunk again Make out with all your dumb friends Tag your face, just to rub it in I'ma go cause I got no Ja, dat was op 29 Hot Shell Ray met Honestly. En daarvoor hoorde je natuurlijk de hoogste genoteerde nieuwe binnenkomer op 30. Mijn, mijn, mijn geheime tip, Major Hawthorne featuring Rizzle Kicks met The Walk. Lekkere ouderwetse soulachtige muziek. Dat vinden we terug op 28. Op 28 vinden we terug Wiz Khalifa featuring Snoopy Dogg en Bruno Mars met Young, Wild and Free. En ze komen van de plaats 13. Op 27 komende van 22, 12 weken in de Euro Breakdown. Fun featuring Janelle Monet, We Are Young. En op 26 komt van 23, 10 weken in de Euro Breakdown. Snow Patrol, In The End.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 vary This ship will carry on While safe to shore Ja, dit was uh, Alf Monsters and Man op 25, komt van 29 en staat nu drie weken in de Euro Breakdown met Little Talks. Gauw door naar nummer 24, komt van 26, dus de snelle stijger is alweer een beetje, stijging is alweer een beetje uit. Maar het blijft een, eh, natuurlijk een schitterend nummer. Ik heb begrepen dat het concert wat ze later in dit eh, jaar gaan geven in Nederland al is uitverkocht. U begrijpt het al. Ik heb het over Nickelback op 24 van 26 voor de vierde week in de Euro Breakdown met Lullaby. say Ja, deze verdient natuurlijk een eh, veel, veel hogere notering dan dat hij nou staat. Op plaats 24 slechts twee plaatjes gestegen. Voor de vierde week in de Euro Breakdown Nickelback met Lullaby. Nogmaals, concert. Je hoeft geen kaartjes meer te kopen of je moet op de Zwarte Markt doen, want het concert is uitverkocht. Gaan we door naar 23. Die komt van 28, dus dat is een eh, daler. En die staat nu drie weken in de Euro Breakdown. Dat is Azalia Banks featuring Lazy J met het nummer 212. switch your camera You can see even that bitch shit's the clever In the DM that young sister beacon The bitch who wants to compete in. care. Worker who made ya? I'm a rude bitch, nigga. What are you made up of? Made up of? I'ma eat your food up, boo. I could bust your eight. I'ma do one two. Fuck it, gun do. When you do make bucks, I'ma look right, nigga. Bet you do one two. Fuck. Fuck them like you do one two. Come, you gated, get discovered. I'm a two one deuce. Cock a licking in the water by the blue bayou. Caught the warm goose. And you do rag too, son. Nigga, you're a Kool-Aid dude. Plus your bitch might lick it. Wonder who let you come to one two. What you do to crew, son? fuck are you into, huh? Niggas better ooh run run, you could get shot, homie, if you do want to. Put your guns up, tell your crew don't front. I'm a hoodlum, nigga, you know you were two ones. Bitch, I'm about to blue up too, I'm the one to day. I'm the new ship from young Rapunzel. Who are you, bitch, do lunch? I'ma ruin you, cunt. I'ma ruin You bitch, you get your cut and touch your crew up too. Pop, you playing with your butter like a boo won't you? Cock the gun too. Where you do eat doom, hun? I'm fucking with your cutie cue. What's your dick like, homie? What are you into? What's the run to? Where do you wake up? Tell you bitch, keep hating. I'm a new one too, huh? See, I remember you when you were the young new face, but you do like to slumber, don't you? Now you boo up too, hun. I'ma ruin you, Dat was op 23 eh, en kwam van 28. Alicia Banks featuring Lazy J met 212. We naderen eh, al bijna de top 20, maar daarvoor eh, moet, je nog, moet nog even geduld hebben, want we gaan zometeen hierna door met nummertje 22 en komt van 25. staat nu drie weken in de Euro Breakdown. DJ Fresh featuring Rita Ora, Hot Right Now. Fresh featuring Rita Ora, Hot Right Now op 22. Komt van 25 en staat drie weken in de Euro Breakdown. Gauw door naar nummertje 21. Komt van 24, stijgt een beetje, maar staat al vijf weken in de Euro Breakdown. Afrojack featuring Sermonology, Can't Stop Me Now. Sharmonelli Can't Stop Me Now naderen we de klok van 3 uur. We hebben nog twee nummers te gaan op 20 van 21, 7 weken uh, in de Euro Breakdown. Far East Movement featuring Justin Bieber met Live My Life. En op 19 komt van 20, 9 weken in de Euro Breakdown Kate Perry. I'm gonna live my life No matter what we body tonight I'm gonna live know that we gon' be alright Yo, hell yeah, dirty bass Ghetto girl, you drive me crack Hell yeah, dirty bass Yo, yo This beat make me go wild This drink make me fall down I party hard like carnival Let's burn this mother down This bass make me go ape These girls it so late Yo, that's hella cake with a Cali shake I got dough, who's down to bake? Yeah Oh, oh, oh my dirty Oh, you got it like that I can work that back. Let me get that. Get your ass on the fly. driving crack. Hell yeah, dirty bass. No, no matter where we be at VIP or in the C-Lac, all we need to start it is to speak.